Bij invallen werden meer dan 700.000 doses doping in beslag genomen. Het gaat om anabole steroïden, EPO en groeihormonen. Er zijn 84 mensen opgepakt. Volgens het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken importeerden de bendes de middelen uit China, Griekenland en Portugal. Spanje maakt de laatste tijd veel werk van de strijd tegen doping... in de hoop de kansen te verhogen op de Olympische Spelen van 2020. Vorige week nog ging de regering akkoord met strengere straffen voor sporters die op doping worden betrapt. Het vertrouwen in het tweede kabinet Rutte van VVD en PVDA neemt af. Uit een peiling van Maurice de Hond blijkt dat één op de drie kiezers hoopt dat het kabinet de rit uitzit. Bij het sluiten van het regeerakkoord was dat nog twee op de drie. Van de VVD-kiezers hoopt ruim 50% dat het kabinet de eindstreep haalt. Van de PVDA-kiezers ruim 40%. Het laatste kabinet dat de hele regeerperiode heeft uitgezeten... was het eerste kabinet Kok midden jaren 90. In Albanië is een politicus doodgeschoten en zijn twee mensen gewond geraakt. De schietpartij was bij een stembureau in Lak in het noordwesten van het land... en heeft waarschijnlijk te maken met de parlementsverkiezingen vandaag. De omgekomen man was een activist van de socialistische oppositiepartij. Albanië wil lid worden van de EU. Brussel heeft gewaarschuwd dat de verkiezingen een test zijn voor eventuele toenadering. Klokkenluider Edward Snowden heeft Hongkong verlaten. Volgens een Engelstalige Chinese krant is hij op weg naar Moskou... en reist hij waarschijnlijk door naar IJsland of Ecuador. Oud-CIA-medewerker Snowden openbaarde deze maand... dat de Amerikaanse geheime diensten online privégegevens verzamelen... via het geheime programma PRISM. Het weer... Buien en veel wind, vanmiddag kans op onweer en veel regen. Verder ook af en toe zon en het wordt 16 graden. Ook morgen buien en af en toe zon en dan weer rond de 16 graden. Dit was het NOS Show. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad staat file op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... vanwege werkzaamheden bij Alsmeer 2 kilometer... En op de A27 Almere-Gorkum wordt gewerkt tussen Beeldhoven en Utrecht-Veemarkt.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 En wij zijn er ook 4 uur lang. Goedemiddag Albert-Jan. Goedemiddag eh, Rob en goedemiddag luisteraars. Ja, een uurtje extra, hè? Leuk, hè? Gezellig, een soort arbeidsvitamine. Want er zijn lopen de nodige vrijwilligers van her naar der... om nog de laatste dingetjes eh, eh, te regelen... zodat we om vier uur onze gasten kunnen ontvangen... in het open huis aan de Tolweg 10A. Ja, zo is het. Iedereen is van harte welkom vanaf vier uur. Ja, en wij gaan lekker een, uurtje arbeidsvitamine doen hè, voor onze vrijwilligers. Tuurlijk. Nou. Dus heb je verzoekplaten, laat het ons weten laat het ons weten en eh, wij gaan kijken of we hem hebben en dan gaan we hem draaien. Zo is het nou, de zon schijnt ook hè? Heerlijk, heerlijke een feestelijke dag.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 Jorden Warren G en Nedok, dat was de single Regulates. Jawel, Welkom eh, op de zondagmiddag. Speciale uitzending hebben we vandaag. Hè? Een extra lange uitzending. Een extra lange. Vanaf 1 uur tot 5 uur zijn we er. Een hele feestelijke uitzending. Alles in het kader van ons open huis op deze zonnige zondagmiddag. Vanaf 4 uur is iedereen van harte welkom aan de Tolweg. Kom met z'n allen. En eh. kom op tijd, want... Dan kan u nog een uurtje radio kijken. En vol is vol. En vol is vol. <laughs> dat bedoel ik. <laughs> nee, en eh, ja, tot die tijd eh, eh, tussen 1 en 2 een extra uitzending... in het kader van de arbeidsvitamine... zodat de vrijwilligers de laatste hand kunnen leggen... om u straks om 4 uur te kunnen en mogen verwelkomen... aan de Tolweg 10A. En dit uurtje vele feestelijke muziek, hè? Nou, laat maar horen dan. Hier is Sister Sledge en We Are Family. Nou Albert-Jan, je zei net al, de laatste hand wordt gelegd aan de studio van eh, CFM. Zo dadelijk om 4 uur open huis. En dan moet het natuurlijk helemaal spik en spin zijn natuurlijk. Hè? En eh, wij gaan met de arbeidsvitamine daarvoor zorgen. Hier is Capasa. te quito mi dinero, tú no puedes vivir Vanuit de mooie nieuwe studio aan de Tolweg Tina is dit een speciale uitzending in verband met onze eh, open dag. En ook een nieuwe koptelefoon voor Albert-Jan. <laughs> Staat je goed, jongen? Ja, eh, Daan Lefferts, hartelijk dank daarvoor. Want ik heb alles nu weer in stereo. Kijk. zo, zo hoort het. En dat is met name natuurlijk belangrijk rond de klok van kwart voor vijf. Want we hebben natuurlijk het gedicht van het jaar hè, voor onze gasten. Het gedicht van het jaar, dat gaat een mooi gedicht worden. Het gedicht heet Feest. Feest, ja. Waar kan het anders? Het is gewoon een feestelijke dag vandaag voor ons. <laughs> ja. Gebarentaal, suiker en graag. Ja, lijkt me heerlijk. <laughs> Top. Oké, nou, we gaan gewoon weer wat muziek draaien. Zullen we dat gaan doen? Ja, lijkt me We maken ons op voor uh, eh, 4 uur het open huis van eh, CFM. Van 4 tot 8 bent u van harte welkom. Cadeautje is ook welkom. <laughs> er is er een jarig vandaag, hè? Ja, er is er een jarig. Nou, daar hebben we het straks nog wel even over. straks nog wel even over.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 Nee? Gaat niet lukken. Nou, <laughs> ga ik gewoon nog even een plaatje draaien. Hier is Treble Amambamba. bij platen die niet velen van jullie kennen... maar wel leuk om een keer te draaien op de Zandvoortse Radio bij CFM. Open Huisdag 2013 vanaf de Tolweg Tina. Je de single van Treble en Amambanda. Ja, ik krijg bijna niet uit mijn mond. Uh, eh, albert ja? Je koptelefoon eh, werkt weer? Ja, dit is wel een hele geavanceerde die ik nou heb, hoor. Ik bedoel, maar die is wel echt ingewikkeld. Die moet je echt een handleiding Gebruiksaanwijzing erbij Juist. Gepakt. Maar goed, ik heb, hem, ik heb het gevonden. Hij werkt. Hij is stereo en hij zit op mijn hoofd. Dus eh, alles werkt en het doet het voor vanmiddag, de grote dag. Zo is het. Met eh, trouwens ook live optredens. Ja, we, gaan in principe, we doen in principe tot vijf uur ons gewone programma. Maar onvoorziene situaties daar gelaten. En natuurlijk, ja, we krijgen live optredens van Fabiana Dammers... En waarschijnlijk nog van een Ierse volksband.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 Nog wel. Nog wel. Ja, zo meteen om vier uur niet meer natuurlijk. Hè? <laughs> Kunnen we schudden. Je de Denzel en Pumpin' Up, een eentje van alweer een aantal jaren geleden. En ja, we hebben ook een verzoekplaats. Ja, en van heel, ver weg, hè? Heel ver weg uit Australië. Ja, nou wat kunnen we dan anders draaien dan... Minute Work, hier is eh, Down Under, speciaal voor onze Australische vrienden. Jawel. You come from a land down under red, red wine, you make me feel so fine. Monkey packing music on the sweet hip line. Red, red wine, you give me all heap of zing, make me do my own thing. Red, red wine, you really know how to love. are kind of loving like a blessing from above.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 Red, red wine can get you on my mind. Wherever you may be, I'll surely find. I'll surely find. Make no fuss, just. I love you right from the right from the start, you give me Dat was hem, de extra lange uitvoering van uh, eh, ub is Red Red Wine. voort op zondag komt er zo dadelijk aan eh, na twee uur. Einde van eh, deze extra uitzenduurtje, hè, om het zo maar te zeggen, vanwege de open dag van CFM. Vandaag vanaf 4 uur zetten we de deuren open en is iedereen van harte welkom. En we hebben een eh, verzoekplaat, Albert-Jan. Ja, helemaal. Ja, wederom van Down Under. Yeah, mate. <laughs> Yo. <laughs> Yo. nou, here we go. Hier is John Farnham, uh, Touch of Paradise. Graag tot zometeen na twee uur. sun is hiding, leaving a pink scar that stretches right across the sky. That's all we've seen so far. And all I do is look into your eyes for that special touch paradise. Show me, show me, just a touch. lekker gaan slapen, hè, zometeen.